Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het hoofd van de KNO-afdeling van het UMC Utrecht is opgestapt. Hij raakte in opspraak door een uitzending van Zembla. Daaruit bleek dat twee dodelijke incidenten op zijn afdeling... niet aan de inspectie voor de gezondheidszorg waren doorgegeven. Ook zou hij door zijn autoritaire stijl van leidinggeven medewerkers bang maken. Na de Zembla-uitzending stelde de inspectie een onderzoek in. Het afdelingshoofd en ook een chirurg werden tijdelijk met verlof gestuurd. België heeft tientallen bedrijven illegaal staatssteun verleend. Dat oordeelt de Europese Commissie. Zeker 35 bedrijven moeten het belastingvoordeel terugbetalen... dat ze afgelopen jaren hebben genoten. Bij elkaar zo'n 700 miljoen euro. Welke bedrijven nu precies het geld moeten terugbetalen... noemt de Commissie niet. Wel laten ze weten dat het voornamelijk om Europese multinationals gaat... In oktober vorig jaar kreeg Nederland eenzelfde straf vanwege belastingvoordelen aan de koffieketen Starbucks. Alle wereldrecords in de atletiek moeten geschrapt worden. Met dat radicale voorstel wil de Britse Atletiekbond het vertrouwen in de sport herstellen. Door diverse dopingschandalen in onder meer Rusland en Kenia zijn alle wereldrecords besmet, denkt de bond. Deze week komt het Werelddopingagentschap met een rapport over corruptie binnen de Internationale Atletiekbond. De organisatie van het Groningse popfestival Noorderslag maakt een einde aan een jarenlange traditie het wordt bezoekers verboden om de winnaar van de popprijs te trakteren op een bierdouche. Volgens de organisatie van Noorderslag vinden niet alle artiesten het leuk en loopt de apparatuur gevaar. Om het verbod te handhaven mogen zaterdag rond de bekendmaking geen drankjes de zaal in. Het weer is op de meeste plaatsen bewolkt. Er trekt een smalle zone met regen van zuidwest naar noordoost.